Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij Shell en Rotsi Tijdstation. Daarom is de olieraffinaderij gecontroleerd stilgelegd, meldt de veiligheidsregio. Volgens de Milieudienst Rijnmond was er gistermiddag een klein incident... waardoor er s'avonds een explosie was. Vervolgens viel de stroom uit en werden de fabrieken stilgelegd. Omdat er veel overtollige olie wordt afgefakkeld... zijn er in de wijde omgeving vlammen en rook te zien. Ook zijn er luide knallen te horen. Er is een teken van leven ontvangen van een van de drie vermiste Nederlanders in Turkije. De familie van de vrouw uit Haaksbergen heeft op social media iets van haar gehoord. De politie wil niks zeggen over de inhoud daarvan of op welk platform het was. De vrouw is samen met haar man en een vriend op vakantie in Turkije. En de vriend zou het stel helpen met de bouw van hun huis, maar er is al tijden niks meer van de drie vernomen. In Barcelona is het dancefestival Tomorrowland vroegtijdig stilgelegd na een enorme brand op het hoofdpodium. Die brak uit na een defect. Volgens de organisatie konden alle 22.000 feestgangers zonder problemen het terrein verlaten. Op het feest in Barcelona konden bezoekers rechtstreeks meekijken en luisteren met dancefestival Tomorrowland in het Belgische Boom. En in de Zwitserse Alpen is de langste loopbrug ter wereld geopend. Hij is bijna een halve kilometer lang en hangt op ruim 80 meter hoogte boven een ravijn. Er is een ingebouwd dempingssysteem om te voorkomen dat de brug erg slingert. En de nieuwe brug vervangt een eerdere brug die nog niet, zo, nog niet half zo lang was. Die werd zeven jaar geleden gesloten omdat hij door vallende stenen was beschadigd. Het weer nog te trekken zware buien over het land, soms met onweer. Vannacht klaart het langzaam op. Overdag vooral landinwaarts een paar buien, verder soms zon.